De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo... en stortte neer in het boven gebied. De twee piloten en acht passagiers hebben het niet overleefd. Nabestaanden hebben zich verzameld op het vliegveld Zorg en Hoop. Informatie wordt volgens hen nauwelijks verstrekt. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. In 2008 kwamen 19 mensen om het leven toen de Antonov waar ze in zaten neerstortte in het zuidoosten van Suriname. De politie heeft vier mensen opgepakt in verband met de vondst van 3000 kilo hash op een zeiljacht. De kustwacht kreeg het schip vrijdag in het vizier tijdens een patrouillevlucht boven de Waddenzee. Op de vraag waar de reis heen ging gaf de bemanning een verdachte verklaring. Afgelopen dag is de marechaussee aan boord gegaan en werd de hash gevonden. Na ondervraging van de bemanning werd in de haven van Makkum nog een zeiljacht in beslag genomen. Dat is mogelijk betrokken bij de zaak. De vier verdachten, onder wie een Belg, zitten nog vast voor verhoor. De oliemaatschappij BP is optimistisch over de nieuwe pogingen om het olielek te dichten in de Golf van Mexico. Het bedrijf is bezig om een anderhalve kilometer lange buis in de kapotte olieleiding te schuiven. Eerder de poging om het lek te dichten mislukte. BP verwacht dat de buis in de komende uren wordt vastgezet, waarna er aan de oppervlakte olie uit kan worden gehaald. Bayern München heeft in Duitsland de beker gewonnen. Na het landskampioenschap vorige week won de club van Louis van Gaal gisteravond ook de DFB-pokaal. Werder Bremen werd met 4-0 verslagen. Ook in Engeland won de landskampioen de beker. In de strijd om de FA Cup versloeg Chelsea Portsmouth met 1-0.